aan het faciliteren van zware criminaliteit. Volgens onderzoekers is de wet die motorclubs kan verbieden te vaag. En heeft Nederland verzuimd uitdrukkelijk in de wet vast te leggen... wat de precieze gevolgen zijn van een verbod. Geen van de acht moties over een alternatief plan voor de brexit... heeft het gisteravond gehaald in het Lagerhuis. Dat een tweede referendum over de hele kwestie zou worden afgewezen... werd al wel verwacht. Maar ook voorstellen over een zogenoemde zachte brexit... kregen geen meerderheid. De stemming was niet bindend. Het was een poging van het Lagerhuis om tot een plan B te komen. Deze week wordt vermoedelijk ook de brexit-deal van premier May weer in stemming gebracht. Het lijkt erop dat hij meer kans maakt, nu May heeft aangekondigd dat ze zal aftreden als de deal wordt goedgekeurd. Het moet voor minderjarigen onmogelijk worden om via internet toch aan alcohol te komen. Staatssecretaris Blokhuis komt met strengere regels. Nu moeten bezorgers de leeftijd van de ontvanger checken. En dat gebeurt maar één op de tien keer, blijkt uit onderzoek. Blokhuis wil de verkopende winkels wettelijk verantwoordelijk maken. Zij moeten ervoor zorgen dat het goed gaat met de bezorging. Het toezicht op de alcoholverkoop gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die mag loktieners inzetten die zich online voordoen als minderjarigen. Dagblad de Limburger begint een rechtszaak tegen de gemeente Kerkrade. De krant eist in een kort geding dat de gemeente beelden van een journalist van zijn website haalt. Volgens de gemeente Kerkrade tonen die bewakingsbeelden aan dat de verslaggever stiekem een vertrouwelijke vergadering stond af te luisteren. Volgens de verslaggever stond de intercom te hard en kon die alles horen. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat de journalist niets strafbaars deed. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt een graad of 14. Ook morgen rustig weer en nog wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die opvallen. Op de A10, de ring noord van Amsterdam, voor de Koentunnel... staat het vast tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. Vertraging is daar ruim 5 minuten... En in de A22 Velsen richting Beverwijk is er maar één rijstrook open in de Velsertunnel.